Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Syrië heeft toegegeven dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd omdat het toestel boven Syrische territoriale wateren vloog. De Turkse regering had na een zitting van het Veiligheidskabinet ook al gezegd dat de Syrische toestel een F-4 hadden neergehaald. Turkije zegt dat nog wordt gezocht naar de twee piloten. De Turkse premier Erdogan heeft laten weten dat Turkije zal reageren zodra alle details van het incident duidelijk zijn. Het Turkse gevechtsvliegtuig stortte gistermiddag in de Middellandse Zee, zo'n 10 kilometer voor de Syrische havenstad Latakia. De politie in Rotterdam heeft de dader van de steekpartij in een school in het Oude Westen nog niet gevonden. De onbekende man stak afgelopen middag rond drie uur een vrouw van 30 dood en verwonde een vrouw van 29. Even daarvoor hadden de vrouwen en de man op straat ruzie gekregen. Het drietal verplaatste zich daarna naar een basisschool. In de hal ontstond een vechtpartij waarbij de man een steekwapen trok. Nadat hij had gestoken ging hij er vandoor. Het parlement van Paraguay heeft president Lugo afgezet. De afgevaardigden zeggen dat hij zijn functie slecht uitoefende. Lugo zelf spreekt van een parlementaire staatsgreep, maar hij lijkt zich erbij neer te leggen. De crisis rond de president begon vorige week toen bij de ontruiming van een landgoed zes politieagenten en negen boeren om het leven kwamen. De boeren hielden het landgoed bezet. Het parlement kondigde donderdag aan een afzetprocedure te beginnen. Afgelopen avond stemde een meerderheid daarmee in en moest Lugo vertrekken. Hij is inmiddels opgevolgd door vicepresident Franco. Uit heel Latijns-Amerika komt kritiek op de actie van het parlement. Die zou de democratie in Paraguay in gevaar brengen. Het Zuid-Amerikaanse land heeft een lange traditie van staatsgrepen en militaire regimes. Het weer droog, alleen in het uiterste noordwesten nog buien. Het is een graad of 12. Overdag stapelwolken en af en toe zon.